Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Pas 30 vluchtelingen met een verblijfsvergunning hebben een plek in een hotel gekregen. Het COA kreeg eerder dit jaar de opdracht om voor 2500 statushouders onderdak te vinden in hotels. Maar dat lukt dus nog niet echt. Volgens de organisatie staan hotels niet echt te springen omdat ze bang zijn voor overlast. En ook verloopt het contactstroef. Het COA zou te weinig medewerkers hebben om hotels te bellen. Studenten in Groningen willen de gemeente daarvoor de rechter slepen. Ze vinden het oneerlijk dat zij geen energietoeslag krijgen. Om mensen die weinig verdienen tegemoet te komen vanwege de hoge energieprijzen... kan je 800 euro krijgen van de gemeente. Maar dat geldt niet voor studenten. Oneerlijk, vindt ook de LSVB. Wij krijgen heel veel verhalen binnen van studenten... die echt in de financiële problemen komen door die oplopende energieprijzen. We hebben een tijdje een meldpunt open gehad. En veel studenten die zich daar melden, die zeiden dat ze wel 50 tot 80 euro per maand bij moesten betalen aan hun energierekening. 24 studenten hebben een brief naar de gemeente gemeente Groningen gestuurd. Gebeurt er niks, dan stappen ze naar de rechter. Acht partijen uit de Tweede Kamer hebben een klacht ingediend... tegen Forum voor Democratieleider Baudet. Dat zegt RTL Nieuws. Doen ze omdat Baudet weigert extra baantjes, inkomsten of giften te melden... in een openbaar register. Door met een schorsing te dreigen willen Kamerleden hem dwingen zich aan de regels te houden. En plantenhouders, even opgelet. Een organisatie voor natuureducatie roept op om geen uitheemse planten aan te schaffen. Geen palmbomen of eucalyptus in de tuin dus. Want die zijn helemaal niet goed voor de biodiversiteit, zegt de Natuurclub. Inheemse planten, dat zijn eigenlijk de, de, de planten die hier van nature voorkomen. Die zijn ontzettend goed voor insecten en andere beestjes. Terwijl op, op uitheemse soorten eh, veel minder dieren afkomen. En die planten van eigen bodem hebben nog een voordeel. Ze zijn een stuk makkelijker om te onderhouden. Je hebt geen groene vingers nodig om inheemse planten te laten groeien. Het mooie is, die groeien hier van nature al. <laughs> Als je nou eh, op zoek bent bijvoorbeeld naar een klimplant, een mooie klimplant... dan is onze inheemse kamperfoelie ook heel leuk. En die, die ruikt ook nog eens heel lekker zoet. Het weer, het is de langste dag van het jaar, dus de zon blijft nog wel even schijnen. Doet hij morgen ook weer.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 That's when she came walking by and she caught my eye. She had a pretty little T-shirt, tight fitting Rockies on. Well, she took me one time dancing round the floor. Then I took her by the hand and headed for the door. I knew right that I was in luck when she said, won't you show me your pickup truck? Rocking in the parking lot. Rocking in the parking lot. Jamming on the stereo was easy time. We were rocking in the parking lot. have enough time to hold this sweet thing right. I can't believe what I have got. Rocking in the parking lot. Mr. Parking Lot attendant, you can turn off that light. I done told you one time everything is alright. So don't you come knocking when the truck starts rocking, unless you are ready to fight. Well, Vandaag de dag streeft Kelly Canning vol vertrouwen naar zijn plaats in de toekomst in de country. Rocking in the Parking Lot is de song die je hoorde en een eerste stap in de goede richting.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 I want to sing, a little while. Back up and toe, back up and Line for Song werd in 1983 de achtste en I Guess It Never Hurts to Hurt Sometimes in 1984 de negende nummer 1 hit voor de Oak Ridge Boys. het favoriete album van de maand. Steve Earle en de Dukes hebben een prachtig eerbetoon weten te maken met deze plaat aan Jerry Jeff Walker's familie, vrienden en fans. If you're ever in Austin, Texas, a little run on your soul. Tell you the name of a man to see, I'ma tell you right where to go. He's working in Capital Saddlery. sewing in the back of the place. His name is Charlie Dunn, the little frail one with a smiling leathery face. Charlie Dunn, he's the one to see. making booze over there. he says fit to some ideas. Once you wear a pair of these handmade boots, you know you never touch a store-bought pair. Charlie can tell what's wrong with your feet just for feeling with his hands. He can take a look at the boots you love and know a whole lot about the man. Charlie Dunn, he's the one to see souls of the people put a mark in his boot. He just hopes that you'll remember him the same way he does you. He keeps your measurements in a little book he's got, so you can automobile boots later on. Yeah, I must have taken down old Charlie's size, cause I'm making him up a song. was Steve Earle met Charlie Dunn. We willen dat onze muziek herkenbaar is voor alle lagen van de bevolking en mensen van alle generaties. Black Roses is een song van de Render Sisters. cover van deze week. John Denvers originele opname van het nummer uit 1971 klom naar nummer 2 in de charts en werd uiteindelijk een klassieker die in de decennia daarna zeer geliefd werd bij countryfans. Brandy Carlyle's Country Roads geeft een heel andere draai aan het bekende nummer, schaars en suggestief. De nieuwe versie roept duistere emoties op. river. Life is old there, older than the trees. me home Belgische zangeres Ina Rose kwam tijdens een verblijf in de Verenigde Staten in contact met country en bluegrass en liet zich vanaf dat moment inspireren door onder andere Dolly Parton.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 Het tweede duetalbum van Buck Owens en Susan Ray uit 1970, The Great White Horse, bereikte nummer 22 in de albumcharts. En het titelnummer steeg naar de nummer 8 positie in de singlecharts. Ook I Don't Care en Tennessee Birdwalk staan scherp. De Owens is al een aantal jaren overleden en rond Susan Ray is het stil geworden. Niet zo vreemd natuurlijk, want zij is inmiddels ook 77. here with me, and we both cry. the gins don't gin Just as long as you love me So darling, let it rain, let it snow Let the cold north winds blow Just as long as you love me North or south, east or west You know I will stand the test Just as long as you love me common sense, and they'll be headed southward in the spring. Remember me, my darling, when spring is in the air, and ball headed birds are whispering everywhere, and you see them walking southward in their dirty underwear. Study Tennessee Bird Walk. the birds won't have to sit upon the ground. How about some wings so the birds won't have to walk to get around? How about a bird bath or two so the birds will all be clean? How about some feathers so they're underwear? they sing. How about some common sense so there won't be blinded traffic in the spring? Remember me, my darling, when spring is in the air. Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Drake Milligan werd opgemerkt door zijn rol als Elvis Presley in een musical. Hij voegt viool en steel toe aan het verdrinkende met alcohol doordrenkte overdrinking, underthinking. Overdrinking, really in them, who's to say? Yeah, right or wrong. gaat over nieuwe originele bluegrass. Geïnspireerd door hun eigen invloeden en de wortels van traditionele country, brengen ze een geluid dat zowel gepassioneerd als nostalgisch is. Luister maar naar Back on the Crooked Road. Spotlight. De Western Swing Authority is Canada's meest bekende en bekroonde authentieke Western Swing groep. Samengesteld uit de verzameling van enkele van de beste tour- en studiomuzikanten kwamen ze samen om de tijdloze muziekstijl te spelen waar ze van houden. Door hun uitmuntende muzikaliteit en zang naadloos te combineren met traditionele country en jazzstandaarden en een eigen new vintage originele hebben ze een geheel eigen geluid gecreëerd. Big Balls in Cowtown en Sweet Harriet zijn twee van hun songs. Hey Jimmy. Hit me. Hit me two times. Hit me four times with little big balls in Cowtown. crackers, 10 cents a see Crossroads, Kees de Haan. Great Big Skies, met daarop Old Home, is alweer het derde album van Wood Belly. Ieder album is weer een stukje beter dan het voorgaande. was just Sinds mijn Europese tour in 2019, waarin ik gedurende een periode van zes maanden 18 verschillende landen heb bezocht en gespeeld, jeuken mijn vingers om terug te keren naar Europa. Vooralsnog moeten we het doen met Dry Country Blues van Zep Big Job South. Is it too much to ask for? stukje van The Gypsy Woman Told Me is je luistertijd meer dan waard. John Primer en Bob Corritor zijn een onverslaanbaar duo.